hatred.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 bare said, Be not afraid. For those who believe, I will save. And if you're thirsty, I will quench you with my love. And if you're hungry, I will feed you. ZFM. ZFM.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 dat je ontspant en zo over zijn. Boek hem naar de start, het zwembad, overrichting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 The shame we need. out tonight.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 dropped it. It's a touching subject, and I like to tiptoe around the shit going down. You got 没犯傻。 trying to keep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 De CDA-fractie blijft verdeeld over de steun aan de akkoorden. De meerderheid van de fractie stemt in met het onderhandelingsresultaat... maar in elk geval de Kamerleden Ferrier en Koppian houden hun bezwaren. CDA-fractievoorzitter Verhagen zei vanmiddag dat hij vol vertrouwen is over de uitkomst van het CDA-congres. Het congres is zaterdag en weegt zwaar bij het bepalen van het standpunt van alle CDA-fractieleden, zei Verhagen. Oud-minister Kees Veerman gaat zaterdag niet naar het CDA-congres. Hij noemt die bijeenkomst een farce. Hij verwacht dat het congres in meerderheid ja zal zeggen tegen politieke samenwerking met de PVV. Eerder riep Veerman zijn partijgenoten op om te stoppen met de onderhandelingen, omdat die het CDA volgens hem te gronden zullen richten. We hebben het geprobeerd, maar leggen nu het hoofd in de schoot, zegt Veerman. PVV Tweede Kamerlid Martial Hernandez heeft de nacht op het politiebureau in Den Haag doorgebracht. De politie pakte hem gisteravond op na een incident waarbij hij iemand een kopstoot zou hebben gegeven in een café op het plein. Het Kamerlid is na verhoor in de loop van de ochtend vrijgelaten. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van mishandeling. Hernandez zit sinds juni in de Tweede Kamer. Eerder werkte hij als officier bij de Koninklijke Landmacht. De Spaanse wielrenner Ezequiel Mosquera is betrapt op het gebruik van doping. Hij eindigde als tweede in de jongste ronde van Spanje. De internationale wielerunie, UCI, heeft bekendgemaakt dat bij Mosquera in die ronde sporen zijn gevonden van het middel HES. Dat maskeert het gebruik van bloeddoping. Ook ploeggenoot David Garcia de Peña werd positief bevonden. Mosquera tekende onlangs een contract bij de Nederlandse ploeg Vacansoleil. Dan het weer. Vanavond in het noordoosten nog regen. In de rest van het land droog. Ook morgen droog en in de middagperiode.